Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Rotterdam zijn opnieuw mensen over de hekken geklommen... om bij het verwoeste appartementencomplex te komen. Eerder vandaag deden familieleden van een van de vermisten dat ook al. Ze zeggen het lichaam van hun oom te hebben gevonden... maar de politie wil het lichaam niet bergen vanwege instortingsgevaar. Verslaggever Jeroen de Jager zag dat de familieleden daar boos over waren en weer teruggingen. Eén of twee jongens die uh, lukten het om toch door die politie eh, heen te breken. Over dat hek te... Ja, het was een bizarre sprong die ze bijna maakten om over dat hek te komen. Die zijn gewoon naar dat lichaam gegaan. Die zijn daar nu opnieuw aan het graven. Daar, eh, de politie komt daar niet in de buurt omdat ze zeggen ja, dat is te gevaarlijk. Maar werken inmiddels wel mee. ze staan op afstand. Ze hebben zelfs een lijkzak gebracht inmiddels. En dat ziet ziet er nu naar uit dat de politie het gewoon maar laat gebeuren. In totaal zijn er nog drie vermisten. Het internationaal gerechtshof heeft Rusland vrijgesproken van het financieren van terrorisme... door geld te geven aan rebellen die in 2014 vlucht MH17 neer hebben gehaald. Rusland hoeft ook geen schadevergoedingen te betalen aan Oekraïne. In de spreidingswet gaat de gemeente Westerwolde in Groningen heel veel geld opleveren. Gemeentes die extra asielzoekers opvangen krijgen een bonus van 2000 euro per opvangplek. En Ter Apel, dat in die gemeente ligt, heeft 1900 plekken meer dan gevraagd wordt. En heeft dus recht op bijna 4 miljoen euro. En de gemeente mag zelf kiezen waar ze dat aan uit gaan geven. De spreidingswet gaat morgen officieel in. En Fred uit Schagen is heel hard op zoek naar kaarten voor het Eurovisie Songfestival. Hij is supergroot fan en zijn hele huis ligt vol met cd's, boeken en petten. En hij heeft ook al vliegtickets en een hotel in Malmö in Zweden geboekt. Maar een kaartje, dat heeft hij nog niet. En hij hoopt dat iemand er eentje voor hem heeft. Een echte, echte originele, geen vals kaartje. Waar ik eh, alle drie live uitzendingen kan bijwonen. En daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. En hopelijk is er iemand in Noord-Holland of daarbuiten die een kaartje heeft voor Fred. Ja dank u wel. Dank u wel. Hij wil natuurlijk graag Joost Klein zien optreden. En die heeft trouwens gunstig gelood. Hij staat in de tweede halve finale op donderdag 9 mei. En in het tweede deel van de show die optredens worden vaak beter onthouden. En dan nog het weer. Later vanavond wordt het bewolkt en vannacht gaat het wat plensen. En morgen krijgen we een prima dagje. Het blijft droog en er is superveel zon. Het wordt dan 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 6 kilometer met een vertraging van een kwartier. En dit heeft te maken met problemen op de A9, Alkmaar richting Diemen. Voor het Holendrecht staat 7 kilometer file met een vertraging van 20 minuten. Het wegdek is daar in een slechte toestand en er wordt op dit moment gerepareerd.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 my soul City lights and streets of gold Look out my window to the world below Move so fast that I feel so cold And I'm all alone don't think me that I'm losing my mind Baby, just give me a sign Tu te prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie.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 Rond het pand staan ook tientallen familieleden. De spreidingswet gaat de gemeente Westerwolde veel geld opleveren. Door een bonus van het ministerie van Justitie en Veiligheid... krijgen gemeenten die extra asielzoekers opvangen 2000 euro per opvangplek. Daardoor krijgt de gemeente bijna 4 miljoen euro. Jongeren kunnen nog gemakkelijk aan vapes met smaakjes komen... ook al zijn die sinds 1 januari verboden. Dat meldt NOS Stories. Veel jongeren krijgen ze via via of bestellen ze via een dealer op Snapchat. Het weer vanavond en vannacht regen, morgen droog en zonnig bij 8 graden. telling me she on the cover of GQ magazine. Right. Telling me she had to go She talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind, she like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late, the girl's taking up my time. To hit her with the up my time, had to hit her with a line. So I told her, I can't wait to freak. See you at the same time next week. She said, Baby, give me what you got.